Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben een vliegdekschip naar het Caraïbisch gebied gestuurd. Het Amerikaanse leger heeft de laatste tijd de aanvallen op boten in die regio opgevoerd... omdat ze drugs zouden smokkelen, maar daarvan is geen bewijs. Bij de aanvallen zijn totaal al zeker 46 doden gevallen. De aanvallen leiden internationaal tot veel kritiek. Vooral ook omdat niet duidelijk is op wat voor juridische gronden de VS dit doet. President Trump zegt dat het om zelfverdediging gaat. In Londen is op een bijeenkomst van de zogeheten Coalition of the Willing afgesproken om de druk op Rusland verder op te voeren. Ook moet de Europese steun aan Oekraïne worden uitgebreid. Volgens de Britse premier Starmer is het duidelijk dat de Russische president Poetin de enige is die de oorlog niet wil stoppen. Starmer prees de stap van de Amerikaanse president Trump om sancties in te stellen tegen twee Russische oliemaatschappijen. De missionair premier Schoof was er ook bij in Londen. Hij zei dat Nederland samen met internationale partners zich gaat inzetten... tegen de Russische schepen die illegaal in de Noordzee varen. Voor de kust van Turkije is een rubberboot met migranten gekapseist. Volgens Turkse media zijn 17 opvarenden verdronken en konden er twee worden gered. Mogelijk was de boot onderweg naar het Griekse eiland Kos. De Egeïsche Zee, waar het bootje verging, is een veelgebruikte route voor migranten... die vanuit Noord-Afrika in het Midden-Oosten naar Europa proberen te komen. Een man van 18 uit Leiden is opgepakt op verdenking van het bedreigen van twee lijsttrekkers. De man zou op Instagram hebben geschreven wat hij allemaal zou doen als hij een bepaalde politicus zou tegenkomen. Later vond de politie op zijn telefoon ook nog een dreigbericht aan een andere politicus. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht weer geregeld buien. Aan de kust is er kans op onweer. Het wordt er bij een graad of 8.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 Well, hold on. messing with our future. Tell me no more lies. Well, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. that only comes from high Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.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 del monte, del monte será le oye en las voces, como el pavo real. Se le en las voces, como el pavo real. Águila del monte, del monte será se oye en las voces, como el pavo real. Se le en las voces, como el pavo real.